Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Wassenaar zijn vanochtend twee doden gevonden in een hotel. En volgens de politie zijn ze onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Inmiddels is het hotel ontruimd en doet de politie onderzoek. Verslaggever Bo Heinissen die is daar. Ja, Bo, is er al meer bekend over wat er is gebeurd? Nee, daar is niets meer over bekend. Eh, de politie doet nu onderzoek in een van de hotelkamers. Daar zien we ook nog steeds een eh, politielint hangen. Verder eh, horen wij nog weinig daarover. Het is wel zo dat er af en toe arbeidsmigranten naar buiten komen. Het is een hotel waar veel arbeidsmigranten wonen. En daarvan zei één vrouw dat er mogelijk sprake zou zijn van drugs. Maar dat is eigenlijk alles wat we weten. Vodafone moet een boete betalen van 2,2 miljoen euro. Volgens de inspectie was er van alles mis met de beveiliging van systemen waar gevoelige informatie werd opgeslagen. En de politie bijvoorbeeld gebruikte die systemen om afgetapte gesprekken op te slaan. Maar het was dus niet goed genoeg beveiligd. Een medewerker van het Openbaar Ministerie is afgelopen vrijdag opgepakt omdat hij drugs bij zich had. De man van 47 wordt er ook van verdacht gedeeld te hebben. En in zijn woning werden ook drugs gevonden. En de zaak wordt nu verder onderzocht. En de man van het Openbaar Ministerie is voorlopig vrijgelaten. Ja, en ook wij hebben er vast wel eens eh, lacherig over gedaan in onze bulletins. Hobbyhorsing. Mensen die op een stokpaardje zitten in plaats van een echt paard. En op die manier over hindernissen heen springen. Nou, bij deze manege in Hazerswoude Rijndijk merken ze dat er serieus vraag naar is onder kinderen. We hoorden van meerdere meiden dat ze eh, met eh, hobbyhorses, dus met de stokpaardjes aan het springen waren. En toen dachten we, nou dat kunnen wij ook wel organiseren. Ja, die meiden eh, die het dus doen voor hun hobby... die zijn er helemaal klaar mee dat mensen er zo lollig over doen. Sommige mensen maken het belachelijk, maar dat begrijp ik gewoon echt niet. En als je het niet doet, mag je er ook niet over lachen. Ik denk gewoon, ja, ik vind het leuk en ik laat de anderen maar kletsen. Als ik dit beter kan, kan ik ook beter paardrijden. En dat, dan kan ik ook geld verdienen en kan ik ook eerder een eigen pony kopen. <laughs> Het weer dan nog inwaarts, wat wolken, maar het blijft waarschijnlijk wel droog vanmiddag. Op andere plekken is er vooral zon bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijden nog wat langzamer op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht.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 dan de opvang van andere vluchtelingen uit dat land. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan het Hof van Justitie van de EU. In Israël zijn mogelijk Iraanse spionnen opgepakt die al twee jaar lang actief waren. Ze zouden onder meer de opdracht hebben gekregen om een burgemeester en een wetenschapper te vermoorden. Telecombedrijf Vodafone krijgt een boete van ruim 2,2 miljoen euro... omdat het systemen niet goed heeft beveiligd. Het zijn systemen die politie en justitie gebruiken... om gevoelige communicatie te kunnen afluisteren. Het weer, zon en bewolking bij ongeveer 16 graden.